Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de man die wordt verdacht van de gewelddadige dood van een baby van 14 maanden. Het gaat om de ex-vriend van de moeder. Tegen de moeder is anderhalf jaar cel geëist. Haar wordt verweten dat ze niet heeft gezorgd voor haar dochter. De baby overleed in oktober 2017 aan ernstige verwondingen. Er waren onder meer sporen van wurging. Justitie heeft niet het maximale geëist... omdat niet kan worden bewezen dat het meisje opzettelijk om het leven is gebracht. Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. De Tweede Kamer staat unaniem achter die wens. Het idee is dat Groningers weer vertrouwen krijgen in de politiek... als in het openbaar verantwoording wordt afgelegd... over de keuzes die zijn gemaakt rondom de gaswinning. Wanneer de enquête precies wordt gehouden is niet bekend, op zijn vroegst volgend jaar. De enquête mag niet leiden tot vertraging in het herstel van de schade aan de huizen van de Groningers. Bij een Fokker in Deventer zijn 100 verwaarloosde rashonden weggehaald. Volgens de dierenbescherming werden ze slecht verzorgd... en was ook de huisvesting niet op orde. De verblijven waren vervuild en er een sterke ammoniaklucht. Ook had de Fokker van onder meer labradors, witte herders en Jack Russell terriers zijn papieren niet in orde. De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres. Tegen de eigenaar in Deventer is proces verbaal opgemaakt. Albert Heijn moet in België stoppen met de stuntprijzenactie van 1 plus 2 gratis. Volgens de Belgische Economische Inspectie worden die artikelen met verlies verkocht is in strijd met de wet. Kleine supermarkten in België hadden geklaagd over de agressieve concurrentie van Albert Heijn. De prijzenslag zou schadelijk zijn voor de kleine zelfstandige supermarkten en uiteindelijk voor de hele economie. Volgens Albert Heijn gebeurt er niets verkeerds. Het weer, periode met zon, op de meeste plaatsen droog, vrij veel wind.